Patrick Holtkamp met het nos -joen. Steven de Jong en Sean Yates zijn opgestapt als ploegrijders van Team Sky. Dat meldt de Engelse krant The Sunday Telegraph. Team Sky kondigde onlangs aan dat alle medewerkers een contract moeten tekenen... dat ze zich nooit met doping hebben ingelaten. Of dit de oorzaak is van het vertrek van de Jong en Yates is niet zeker. De Jong reed van 1995 tot en met 1999 bij de TVM-ploeg. Daarna stond de 38-jarige oud-coureur zes jaar onder contract bij Rabobank en drie jaar bij Quickstep. In Vught is een man onder de trein gekomen en overleden toen hij wilde voorkomen dat een vrouw zelfmoord zou plegen. Volgens Omroep Brabant probeerde de man de vrouw bij het spoor weg te trekken... maar kwam toen samen met haar onder een passerende trein terecht. De vrouw heeft het ongeluk overleefd, maar is wel zwaar gewond. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven is tijdelijk stilgelegd. In Charleroi in België heeft de politie een gewapende man gearresteerd omdat hij zijn huis dreigde op te blazen. De verdachte hield zich urenlang schuil in zijn woning vlakbij het voetbalstadion. Daardoor moest de wedstrijd Charleroi-Anderlecht een uur worden uitgesteld. De straten in de omgeving van het stadion waren de hele middag afgesloten. Het zou gaan om het drugsverslaafde. Waarom de man zijn huis wilde opblazen is niet duidelijk. PostNL heeft sinds 2010 ruim 800 postbezorgers ontslagen wegens slecht functioneren. Dat bevestigt het bedrijf naar aanleiding van berichtgeving van het VARA-programma Kassa. Het programma zegt veel klachten te ontvangen over de bezorging door PostNL. Reden voor het ontslag is vaak dat de post gedumpt is in plaats van bezorgd. De werknemer wordt in zo'n geval op staande voet ontslagen, zegt de woordvoerder.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

Climb in bed beside me, we can lock the world outside. Touch me, stop.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 106.9 ZFN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 Officieel bestaat de wintertijd niet, want het is eigenlijk de gewone tijd. In Nederland is het onderscheid tussen zomer- en wintertijd in 1977 opnieuw ingevoerd. De Europese Commissie heeft bepaald dat de zomertijd het laatste weekend van maart begint en het laatste weekend van oktober eindigt. In Vught is een man onder de trein gekomen en overleden toen hij wilde voorkomen dat een vrouw zelfmoord zou plegen. Volgens Omroep Brabant probeerde de man de vrouw bij het spoor weg te trekken... maar kwam toen samen met haar onder een passerende trein terecht. De vrouw heeft het ongeluk overleefd, maar is wel zwaar gewond. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven is tijdelijk stilgelegd. Bij een busongeluk in Jordanië zijn vier Belgen omgekomen. Ook raakten twaalf Belgische en twee Luxemburgse toeristen gewond. Ze zaten in een busje van reisorganisator Thomas Cook... dat in de plaats Karak tussen Petra en Amman tegen een ander voertuig botste. De toeristen waren op weg naar de stad Akaba in het zuiden van het land. Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk. In Rome hebben de afgelopen dag tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de bezuinigingsplannen van premier Monti om de economische crisis in Italië het hoofd te bieden. De demonstratie was georganiseerd door de linkse partijen en de vakbonden. Er was veel politie, maar tot ernstige ongeregeldheden kwam het niet.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 sleeping like a silent believe the most amazing things that can come from some terrible ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 别。 show.